Hawking leed aan de neurologische ziekte ALS. De wetenschapper kon uitsluitend met een spraakcomputer communiceren... en zat al tientallen jaren in een rolstoel. Hawking is 76 jaar geworden. Een onderzoek onder patiënten met galwegkanker is vroegtijdig stopgezet... omdat 14 van de 54 deelnemers zijn overleden. Dat meldt het AD. Het onderzoek begon in 2013 en werd afgebroken in 2016... en was onder leiding van het AMC in Amsterdam. In het onderzoek werden twee bestaande methodes... om overtollig gal af te voeren uit de lever met elkaar vergeleken. Een onderzoeker zegt in de krant dat het grote aantal sterfgevallen... bij een van de methodes hem ontzettend verbaasde. Daarop werd het onderzoek stopgezet. Het Verenigd Koninkrijk heeft geen verklaring van Rusland gekregen over de zenuwgasaanval op voormalig dubbelspion, Skripal. De Britse premier May denkt dat Rusland achter de aanval zit en had de Russen tot één uur vannacht de tijd gegeven om met een verklaring te komen. Het is niet duidelijk welke gevolgen het verstrijken van het ultimatum heeft. Rusland zegt alleen mee te willen werken aan het onderzoek als het toegang krijgt tot het gebruikte zenuwgas, maar de Britten weigeren dat. Schipal en zijn dochter liggen sinds de aanval in kritieke toestand in het ziekenhuis. In Alkmaar heeft een grote brand gewoed in een gebouw op sportcomplex Het Lood. Het gebouw heeft geen sportfunctie meer, maar wordt gebruikt als woning. Iedereen heeft het pand kunnen verlaten. Volgens de brandweer moet het gebouw als verloren worden beschouwd. Het Lood is het voormalige trainingscomplex van het elftal van de AZ. De jeugdopleiding van de club maakt nog wel gebruik van het complex. Het weer, lokaal kan het mistig en glad zijn. Verder blijft het droog vandaag en vooral smiddags schijnt de zon. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMB. Het valt nog mee met de drukte in de Randstad. Wel wat mist eh, in delen van de Randstad, onder de 200 meter. Op de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reewijk en Woerden langzaam rijden, een 10 minuten extra. Op de A16 Breda-Rotterdam een ongeluk bij de Van Brinoorbrug, 10 minuten vertraging. De A27 Breda-Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond. 10 minuten extra en bij Houten ook wat langzaam rijdend verkeer. Daar is de spitsstrook dicht vanwege de mist. De N207 Alfa aan de Rijn-Hillegom bij Leimuiden 10 minuten erbij. En de N247 Hoorn richting Amsterdam.